Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij gisteravond in Hamburg... in een gebedshuis van Jehovah's getuigen. De politie heeft nog steeds niet gezegd hoeveel doden er zijn gevallen. Duitse media houden het op zeven, onder wie mogelijk de dader. Over zijn motief is nog niets bekend. De burgemeester van Hamburg heeft zijn ontzetting over de schietpartij uitgesproken. Het ziekteverzuim onder werknemers blijft maar stijgen, blijkt uit cijfers van het CBS. In het vierde kwartaal van 2022 kwam het verzuim uit op gemiddeld 5,6 procent. Het is het zevende jaar op rij dat het verzuim stijgt. Een oorzaak noemt het CBS niet. De sector waarin de meeste werknemers ziek zijn is nog steeds de zorg. Daar is het verzuim 8 procent. CDA-leider Hoekstra denkt dat zijn partij volgende week minder zetels verliest dan nu wordt voorspeld. En mocht het toch tegenvallen, dan is hij niet van plan om op te stappen als partijleider, zei Hoekstra gisteravond bij Op1. Hij wijst erop dat de partij het bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar ook beter deed dan verwacht. De Amerikaanse acteur Robert Blake is overleden. Hij werd vooral bekend door de detective-serie Beretta uit de jaren 70. Zijn carrière eindigde toen hij in 2001 werd beschuldigd van de moord op zijn vrouw. In een strafzaak werd hij vrijgesproken, maar later moest hij in een civiele zaak wel 15 miljoen dollar schadevergoeding betalen. Robert Blake was 89 jaar. Feyenoord heeft in de achtste finales van de Europa League gelijk gespeeld tegen Shakhtar Donetsk. Het werd gisteravond in Warschau 1-1. Volgende week is de return in Rotterdam. Het weer. Het wordt opnieuw een grijze dag met soms regen of sneeuw. Op de meeste plaatsen wordt het 1 tot 7 graden. Alleen in het uiterste zuiden wordt het 11 graden. Vanmiddag gaat het harder waaien en koelt het in het zuiden af. Er valt dan op meer plekken sneeuw waardoor het glad kan worden. Vanavond gaat het vrijwel overal vriezen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Veel vertraging in Noord-Holland nog in de regio Amsterdam. Zoals op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen afrit Weidewormen en Purmerend heb je een kwartier op onthoud door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De A10 West richting Zaandam. Daar gebeurde een ongeluk met zes personenauto's bij Amsterdam Sloterdijk. Twee rijstroken zijn nog altijd dicht en er eh, staat inmiddels een file van zo'n 7, 8 kilometer. Vertraging is ruim een half uur.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 And so I put this on my life. Nobody or nothing will ever come between us, and I promise I'll give my life. Yes. love and my trust if you was One more time. my boyfriend. Put this on my life.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 If we ever broke up, I'd call your dad and tell him all the shittiest of things you said if we ever broke up. Boy, don't get emotional, cause it's not personal. It's just the way, just the way it goes. If we ever broke up, I'd never be sad. Think about everything I thought we had if we ever broke up. mind If you think I'll understand All the shit you put me through If girls in white dresses And big winter weddings Is something you want to be true Then pack up your drama This selfish dilemma Is something this shit can undo Like I'll never hate you But only I'll never be sad Think about everything that we had If we ever broke up If we ever broke up I'd call your dad And tell him all the shittiest of things you said If we ever broke up Boy, don't get emotional Cause it's not personal It's just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 De Duitse politie heeft nog niet gezegd hoeveel doden er gisteravond in Hamburg zijn gevallen... bij de schietpartij in een gebedshuis van Jehovah's getuigen. Duitse media houden het op zeven, onder wie mogelijk de dader. Het ziekteverzuim onder werknemers blijft maar stijgen, blijkt uit cijfers van het CBS. In het vierde kwartaal van 2022 kwam het verzuim uit op gemiddeld 5,6 procent. Het is het zevende jaar op rij dat het verzuim stijgt. Feyenoord heeft in de achtste finales van de Europa League gelijk gespeeld tegen Shakhtar Donetsk. Het werd gisteravond in Warschau 1-1. Volgende week is de return in Rotterdam. Het weer. Het wordt opnieuw een grijze, natte dag. Vanuit het noordoosten valt op steeds meer plekken sneeuw. Het wordt op de meeste plaatsen 1 tot 7 graden.